Jan van der Putten met het NOS Journaal. Meer dan 12 zijn vandaag in het Rijksmuseum in Amsterdam... gaan kijken naar de huwelijksportretten van Marten en Opjen. De schilderijen van Rembrandt. Bezoekers konden van 9 uur vanochtend tot 9 uur vanavond gratis naar binnen. Marten en Opjen hangen de komende drie maanden in het Rijks. Daarna krijgen ze een restauratiebeurt... waarna ze afwisselend te zien zijn in het Louvre in Parijs en in Amsterdam. De Joods-Amerikaanse schrijver en Nobelprijswinnaar Elie Wiesel is overleden. Wiesel zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in de kampen Auschwitz en Buchenwald. Over zijn ervaringen publiceerde hij in 1956 het werk En de wereld zweeg. Een bewerking en ingekorte versie van dat werk, vertaald als Nacht, werd zijn beroemdste boek. Wiesel, geboren in Roemenië, emigreerde later naar de Verenigde Staten... waar hij onder meer les gaf aan een universiteit in Boston. In 1986 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn strijd tegen geweld, onderdrukking en racisme. Elie Wiesel is 87 jaar geworden. De Franse socialistische oud-premier Michel Rocard is overleden. Hij was van 1988 tot 1991 premier onder president Mitterrand. Rocard was een groot voorstander van de Europese integratie en was de schepper van de bijstand in Frankrijk. President Hollande zegt in een verklaring dat een groot figuur van de republiek en van links is heengegaan. Michel Rocard is 85 jaar geworden. De FBI heeft Hillary Clinton ondervraagd over de zakelijke mails die ze stuurde van een privé-e-mailadres toen ze minister van Buitenlandse Zaken was. Haar campagneteam benadrukt dat de ondervraging niet onverwacht kwam en dat er geen aanleiding is om te denken dat ze wordt vervolgd.